Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. We zijn vaker duurzaam bezig. INO Research heeft ons gedrag nu vergeleken met dat van twee jaar geleden. En wat blijkt? Door de hoge energieprijzen gedragen we ons milieuvriendelijker. Korter douchen, meer de tijd eh, bijhouden tijdens het douchen... de verwarming lager zetten, de lampen minder lang aan hebben... en al dat soort gedragingen om toch de energierekening een beetje eh, nou, minder hard te laten stijgen. We zijn ook anders gaan eten. Bij de meeste mensen staat niet meer elke dag vlees op het menu... en als het wel op het bord ligt, is het minder. Vooral voor jongeren telt niet alleen de energierekening. Zij maken duurzame keuzes omdat ze zich zorgen maken over het klimaat. De Nederlandse bevolking is dit jaar opvallend hard gegroeid. Dat komt weer door de oorlog in Oekraïne. Na de Russische inval kwamen zo'n 100.000 Oekraïners naar ons land. Volgens het CBS heeft Nederland nu in totaal 17,8 miljoen inwoners. Justitie in Amerika doet onderzoek naar de autopilot van Tesla. Zeg, dat bedrijf zegt al jaren dat het systeem beter werkt dan een menselijke bestuurder. Maar toch zijn er al tientallen ongelukken mee gebeurd. En bij sommigen zijn ook doden gevallen. Volgens persbureau Reuters is justitie in Californië het aan het uitzoeken. Ajax kan de volgende ronde van de Champions League wel vergeten. Na een goede start gingen de Amsterdammers met 3-0 onderuit tegen Liverpool. Trainer Alfred Schreuder werd een beetje overvallen door de Engelse doelpunten. Na rust, eh, ja, die 0-2 valt te snel. Onnodige corner die we weggeven. En dan valt hij binnen. En dan zie je gewoon dat het een, een moeilijke wedstrijd wordt tegen zo'n ervaren ploeg. Die dan gewoon eh, ook laat zien waarom ze zo goed zijn en top zijn. Volgende week speelt Ajax nog tegen Rangers om een plekje in de Europa League veilig te stellen. En een bijzondere kandidaat. In een Brits tv-programma Koning Charles kwam langs in The Repair Shop. Dat is een show waarin Britten hun kapotte spullen kunnen laten maken. Hij bracht een beker uit 1897 mee van koningin Victoria. Die had jarenlang op de koninklijke vensterbank gestaan... maar was gevallen toen iemand een raam openzette. Ik denk dat het fell off. somebody was opening a window, apparently. Het <laughs> ding werd keurig gerestaureerd en koning Charles liep als een tevreden klant naar buiten. Het weer nog wolken, maar ook best wat zon. Blijft een groot deel van de dag droog, al zijn er later wel wat buien. En het is behoorlijk zacht, 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan wat dagelijkse files in de regio, met name op N-wegen. Ik begin op de A10 eventjes, de ring van Amsterdam. Voor afrit Amsterdam Centrum 6 kilometer file met 10 minuten vertraging vanaf knooppunt De Nieuwe Meer. Ook is het druk op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Sassenheim en Kaag 4 kilometer file met een kwartiertje aan oponthoud. Verder dan met N-wegen. Om te beginnen op de N203 Alkmaar Amsterdam... Tussen de aansluiting met de A9 en de N246 3 kilometer file met 10 minuten aan tijdsverlies.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 I know you see bugging most of the time, but I know deep inside he don't mean it. It gets hard sometimes, but I need my man. I don't think you understand. I'm telling you, girl, I can tell you we understand expectations of your friends.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 Die Utrechtse verzekeraar wordt daarmee een van de grootste van het land. ASR betaalt een kleine 5 miljard euro aan Egon. Buitenlandse banken trekken met hoge spaarrentes steeds meer Nederlandse klanten aan, blijkt uit een rondgang van de NOS. Wie zijn geld langer vastzet, kan bijvoorbeeld in Slowakije en Estland een rente tot wel 3% krijgen. En opnieuw een plofkraak in Amsterdam. In Noord werd vannacht rond drie uur een geldautomaat opgeblazen. Of er iets is buitgemaakt is nog niet bekend. Het weer. Een mix van zon en wolken met vanmiddag kans op een bui. Het wordt 19 tot 23 graden en morgen nog wat warmer.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 En ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want door jou wordt de lucht weer blauw. Jij door jou wordt de lucht weer blauw. En ik ben nergens zonder jou. Nee, nergens zonder jou. Pak een douche en ik maak ontbijt.